Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen komen waarschijnlijk maandag met een akkoord over de asielwet, zeggen bronnen in Den Haag. Over die wet is maandenlang gesproken. De plannen liggen vooral gevoelig bij de VVD, omdat met de wet gemeenten makkelijker kunnen worden verplicht om asielopvang te regelen. De demonstratie morgen in Amsterdam tegen het kabinet gaat niet door, meldt de organisatie. Aanleiding is het inreisverbod voor de Britse complotdenker David Icke... die bij de betoging een toespraak zou houden. De organisatie zegt dat het geen zin heeft om dat besluit bij de rechter aan te vechten. Koningin Maxima roept jongeren op om te praten over hun gevoelens... vooral als het minder goed gaat... Dat schrijft ze in een brief in het AD. Daarin schrijft ze over de prestatiedruk die steeds meer jongeren ervaren. Niet elke dag hoeft een tien te zijn, staat in de brief. Ook vraagt Maxima aan volwassenen om het goede voorbeeld te geven bij het praten over gevoelens. Twee Nederlanders moeten in Duitsland jarenlang de cel in vanwege een aantal plofkraken. Ze zijn veroordeeld tot 7,5 en bijna 4 jaar cel. De twee mannen waren volgens justitie onderdeel van een criminele bende... en regelden auto's en gereedschap voor de plofkraken. In Peru is een groep toeristen 28 uur lang gegijzeld door een lokale bevolkingsgroep. Die vindt dat de overheid te weinig doet om vervuiling na een olielek aan te pakken. De bevolking wilde de toeristen een week lang gijzelen, maar zag daarvan af na een gesprek met een bemiddelaar. In Zuid-Korea zijn twee mijnwerkers gered... die ruim negen dagen vastzaten onder de grond. Ze raakten eind oktober ingesloten toen een deel van een zinkmijn in het oosten van het land instortte. De mannen zaten zo'n 190 meter onder de grond en hielden zich in leven met oploskoffie en water van de rotswanden. Het weer. Eerst lokaal kans op mist, verder geregeld zon en in het noordwesten enkele buien. Vanmiddag meer bewolking en zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de ring van Amsterdam.